En het is helemaal gratis. Elke dinsdag en aanmelden is niet nodig. Koffie en thee van 10 tot 12 uur. En de lunch en de soep van 12 tot half 2. Deelname op elk moment mogelijk. Pluspunt Zandvoort Noord. De Black Mamba. Love is on my side. I left home when I was only sweet 16 Chasing blind love and a bunch of broken dreams thought I'd be a queen. I could do anything, and somehow I end up here. I don't know why. I still believe that love. can feel it when it rains. I can feel it still running through my veins. I, I ran so fast I couldn't even run. I forgot where I belong. So my body on a dirty cold floor.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 Ze blijven lekker met elkaar in beweging. Om de week op maandag van kwart voor tien tot elf uur. Om kwart voor tien verzamelen we bij Pluspunt, gratis koffie of thee... en om tien uur start de wandeling. like me, they long to be close to you. Why do stars? that you close to you. Dit waren de Carpenters met Close to You. Van Dick Hout ontstond in 1985 op de scholengemeenschap Nieuwe Diep in Den Helder. Waar schoolvrienden een band oprichten die onder de wisselende namen opereerden. Het repertoire bestond aanvankelijk uit covers van de Rolling Stones en de Eagles en een reeks toen populaire nummers. Rond 1990 schakelde de band over van Engelstalig naar Nederlandstalige muziek. Daarbij werden de eerste eigen composities uitgeprobeerd bij live optredens. De bandleden waaierden vanwege studies over Nederland uit... maar bleven regelmatig bijeenkomen voor repetities... om zo rond 1992 eerst Haarlem en later Amsterdam als uitvals te nemen. Hier zijn Van dik hout met Totdat jij mijn liefde voelt. slaan. for you.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 Geen ervaring heeft u nodig en dat kan u elke dinsdag van half 2 tot 4 uur. De kosten zijn 3,50 inclusief materialen, koffie, thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden is niet nodig. Pluspunt Zandvoort Noord. Sam Cook, only 16. She was only 16, only 16. I loved her so, but she was too young. to fall in love, and I was too young to know. We'd laugh and we'd sing and do the little things that made my heart glow. But she was too young to fall in love, and I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was on the sixteen, on the sixteen, with eyes that would glow. But she was 16. too young to fall 16. in love, and I was too young to know. Then why did you your heart so fast. Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of sixteen. I've aged a year since then. She was only sixteen, On the sixteen, with eyes that would glow. But she was too young to fall in love, and I was too young but she was too to fall Zomer of winter, altijd weer ZFM. when we heed a certain part of God's great big family. And the truth, you know, love. i lend a helping Dit was het USA for Africa. We are the world. Ja, Brezema. Alles komt goed. instrumentaal van de week. ZZ en de Maskers was een Nederlandse beatband uit de jaren 60 afkomstig uit Amsterdam. De zanger en oprichter van de muziekgroep was Bob Bauer. Optredens werden gekenmerkt door de Zorro-maskers die de groepsleden droegen. De groep wordt beschouwd als een van de pioniers in het Nederlandse popcultuur. Hier zijn ZZ en de Maskers en Lanco Parsa. Danny Vera met Distant Rumble. Op dinsdagochtend komt een groep Zandvoortse inwoners bij elkaar... om samen een koffie of thee te drinken, verhalen te delen en te bewegen. Tijdens de koffie doen zij een activiteit zoals een spelletje, muziek luisteren, een quiz... en hebben zij het heel gezellig met elkaar. Ook als uw lichamelijk of geestelijk gezondheid wat beperkt is... bent u van harte welkom in deze gezellige, veilige en gezellige sfeer waar u helemaal uzelf kunt zijn. Elke dinsdag van 10 tot 12 uur.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 De blikvanger van de Animals was zanger Eric Burden. Klein van postuur, maar met een gigantische stem. Echter, het muzikale genie achter de groep was onmiskenbaar Alan Price. Alan Price vormde in 1961 in Newcastle samen met bassist Shane Chandler, drummer John Steele en gitarist Him Hilton en Valentine de Allen Price Rhythm and Blues Combo. De leden kenden elkaar van school of uit de kleine jazz- en bluescircuit in Newcastle. Toen een jaar later Eric Burden als zanger kwam, veranderde men de naam in The Animals. De uitzonderlijke stem van Burden plaatste hem als snel op de voorgrond.